10 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De tropische storm Leslie heeft in Portugal veel schade veroorzaakt. Daken waaiden van huizen en veel straten liepen onder water door de zware buien. Veel vluchten vanuit Porto en Lissabon zijn vanochtend geschrapt. Leslie is inmiddels doorgetrokken naar Spanje. Ook daar wordt veel regen, regen verwacht. In Beieren lijken de deelstaatverkiezingen uit te draaien op een grote afstraffing voor de CSU, al tientallen jaren de grootste partij in Beieren. De harde toon van CSU-leiders over migratie zou veel kiezers in de armen van de Groenen drijven. Ook de rechtspopulistische AFD staat op winst. Oud-Brexit-minister Davis vindt dat Britse kabinetsleden zich moeten verzetten... tegen de strategie van premier May bij de EU-onderhandelingen. In de Sunday Times noemt Davis het Brexit-plan van May onacceptabel... en vooral slecht voor de Britten. Volgens de Sunday Times zijn zeker negen kabinetsleden van plan... om dinsdag hun onvrede te uiten hierover. De Italiaanse regering heeft bevolen om de immigranten in Riace weg te halen. Het dorpje nam de afgelopen jaren honderden immigranten op, onder meer om vergrijzing tegen te gaan. Minister Salvini van Binnenlandse Zaken heeft nu besloten dat de migranten naar asielzoekerscentra moeten verhuizen. De burgemeester van het dorpje zit al in huisarrest. Hij zou onder meer schijnhuwelijken hebben georganiseerd. Voor het eerst in 41 jaar is er weer een lijnvlucht geweest tussen Ethiopië en Somalië. Het wordt gezien als een nieuwe stap in de ontdooiing van de betrekkingen in de Hoorn van Afrika. In juni besloten de Ethiopische premier Abiy en de Somalische president Formaggio om de banden aan te halen. Het weer in het westen was sluibewolking, maar verder schijnt bijna overal de zon.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 I don't ordinarily drink with strangers. confess it's very old. But it's simple and neat. It's just right for the heat. Save my furs for the cold. A cigarette might be fun. I must confess it's very old. But it's simple and neat. It's just right for the heat. Save my furs for the cold. A cigarette just a guy that stopped to buy. Goedemorgen luisteraars, eh, welkom bij CFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Auko B. Ja, een beetje onverwachts vervanger van Charles, maar dat kan allemaal tegenwoordig. Je zal het dus moeten doen met de muziekkeuze van Auko vanochtend. En wat betekent dat? Ja, dan zit oud en nieuw door elkaar. We begonnen met een oude, maar dit klinkt meteen lekker. Dit is de, eh, de, groep Blue Martini Jazz. Something Cool van een cd uit eh, The Night We Call A Day. Uh, ja, mooie muziek is dat. Vond ik leuk om te draaien. En eh, ja, zeker op deze zondag, een, een, dag in oktober. En toen kwam ik eigenlijk op het idee om ook iets van Jim Hall te draaien. Jim Hall, een bekende gitarist, die heeft ooit de oktober song op de plaat gezet. Dat vind ik wel passen nu. Oktober. Hall. Dat is een heel lang nummer. Ik zie dat het 6,42 duurt. Dat vind ik toch een beetje te veel van het goede. Voor deze rustige klanken. Maar dan kom ik automatisch bij een nummer dat heet September Colors. Komt van een cd'tje dat heet Routeplanner van Michael eh, Banabila met eh, Mete Erker. En dat is een saxofonist. En dat is een aardige cd geworden. Eens even kijken of ik die zo gauw kan vinden. Hier heb ik hem. September Colors. Ja, het is natuurlijk al oktober en nu zijn de kleuren eigenlijk op zijn mooist. Als je s morgens richting Zandvoort rijdt en dan zie je de bomen... Ja, die toch echt redelijk aan het verkleuren zijn. Van groen naar geel, bruin, beetje rood soms. September Colors. kwam van de cd, eh, Route Planner cd uit 2011. En dat was eh, Michel eh, Bila en Mete Erker, een bekende jazz-saxofonist. Prachtige cd, zeer de moeite waard. ja, dan gaan we toch even wat terug in de tijd. Kom ik bij een van mijn zangeressen waar ik ook een fan van ben. Julie London, heel bekend nummer. through. Well, you can cry. London was dat. Dan kom ik terecht bij een andere zangeres. Er zitten nogal wat vocalen in vandaag, omdat het allemaal onverwacht was. Carmen Cuesta, The Shadow of Your Smile. En een beetje Zuid-Amerikaanse klanken. mooie klanken van eh, eh, Carmen Cuesta, The Shadow of Your Smile. En op de gitaar natuurlijk haar eh, echtgenoot Chuck Loop. Die volgens mij een jaar of wat geleden overleden is. Volgens mij juli vorig jaar, dacht ik, ooit gelezen te hebben. Mooie muziek. En wat past daar dan bij? Ja, dan dacht ik, dat hebben we in Nederland ook nog een zangeres. En die heet Suzanne Raya. Dacht ik, Spaanse afkomst. Hij heeft een, in 2017 een prachtige cd gemaakt een cd getiteld Wind Rose. En daar staat dit nummer, Again Love. Beetje in het volle van Carmen Cuesta. Tantas canciones hablan del amor. Son demasiadas, me puede el corazón. Quise contar algo fuera de ti. Solo salieron versos sin a ti. Quise escribir historias de la vida actual. Mis ganas se burlaron otra vez. Perdí mi vez el sueño recordándote. All the morning thinking of you. Nothing more, sweet baby. se impacientan al roce de tu piel. ¿Cómo evitar tu dulce inspiración? Sucumbe infiel al clásico cliché. Canción, protesta, ensayo agudo, son de fiesta. para improvisar los versos más sencillos Susanne Raya met dat prachtige nummer Again Love eh, van de cd Windrose. Ja, dit is toch wel muziek die bij dit weerbeeld past. En we mogen de orkaan Leslie wel dankbaar zijn. Want door Leslie begreep ik dat eh, het slechte weer uit Engeland naar het noorden gedreven is. En dat wij hier de komende dagen nog weer temperaturen houden van boven de 20 graden. Dus kan niet op. Fantastisch toch? Eh, een pianist die heel erg hot is in Amerika. En zijn naam is Bill Charlap het Bill Charlap trio. Vorige week heb ik iets gedraaid van de nieuwe cd van Tony Bennett en Diana Krall. En daar vormde Bill Charlap ook weer de begeleiding. Maar dit is van zijn eigen cd, Bill Charlap. Eens even kijken waar ik die neergezet had. Bill Charlap trio, Uptown, Downtown. Van de gelijknamige cd 2017. fantastische pianist, die Bill Charlap. Eh, iets heel anders. Een Duitser, een Duitse zanger. Ik weet niet of je wel eens van hem gehoord heeft. Zijn naam is Thomas Quasthoff. En volgens mij is het eigenlijk een, eh, een, eh, een bas-bariton. Volgens mij opera-muziek en alles. Maar hij heeft ook jazzmuziek gemaakt. En onder andere een cd'tje. Even kijken. Welke, ik, ik vind dit een leuk nummer. Short People, Randy Newman Song. Tell It, Likes It. Cd 2010. Thomas Kwasthoff, Short People. Short people got no reason. Short people got no reason. Short people got no they got such as I. All men are brothers until the day they die. It's a wonderful world, short people got nobody. Short people got nobody. Short people got nobody to love. They got little baby legs that stand so low, you got to pick them up just They go beep, beep, beep. They got little voices going beep, beep, beep. They got rubber little fingers and dirty little minds. They're gonna get you every time. Don't want no shore. You got to pick them up just to say hello. They got little cars going beep, beep, beep. They got little voices going beep, beep, beep. They got grubby little fingers and dirty little minds. They're gonna get you every time. Don't want no short people. Don't Kwasthof van de cd Tell It Like It Is. Cd 2010. Goeie zanger, mooie muziek. Allemaal jazz sounds. Eh, dit nummer, Short People, Randy Newman, dacht ik oorspronkelijk. Maar ik kwam ook nog een herinneringen van eh, Maartje Meijer... met eh, de uh, New Amsterdam Voices, een a cappella groep... die dat ook op een fantastische manier deed. Als je dat nog eens wilt terugzien, dat nummer... kan je het zo opzoeken op YouTube. Maartje Meijer, Short People, staat er ook op ja, eh, nou, we, hebben al eh, verschillende hotshots gehad vanavond, van, eh, vanochtend. Maar ik heb er nog één klaarstaan. Paul Simon van zijn laatste cd'tje. Uh, in de Blue Light cd 2018. The Teacher, bekend nummer van Paul Simon. Maar op gitaar Bill Frissel. Een beetje Spaanse klanken. once was a teacher of great renown, whose words were like tablets of stone. To navigate the sea of sadness, to shield the fragile mind from madness, gather your goods and follow me, as all around you perish. Well, I was only a child of the city. My parents were children of immigrant stock. So we followed as followers go over the mountain with a napkin of snow and ate the berries and roots that grow along the timberline. Deeper and deeper, the dreamer sleeps on a quilt of stars. And in the fields. The other half sucked all the moisture from the clouds. And we, like fools, were amazed by the power of his appetite. Deeper and deeper, the dreamer of love sleeps on a quilt of of the follower's fate are the remnants of charred photographs. The teacher is buried under rubble of stone, and the wind reads his words, and at last. laatste cd van eh, Paul Simon. En op die cd spelen toch wel heel veel jazzmuzikanten mee. Hoor. Als ik zo het rijtjes zie, ik zie de hele bekende staan. Winter Marsalis, eh, Bill Frissel, Jack, de dus Jonet. Eh, nou, ik kan de hele lijst nog gaan iets voorlezen. Maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. de laatste cd van Paul Simon. Meer, meer, meer dan de moeite waard. Ehm, dan gaan we dus naar wat andere muziek. Miss Wonderful. En gespeeld door Ted Weems en zijn orkest van de cd From Saturday Night Till Sunday Morning. Nou, dat weet ik het wel. Miss Wonderful. You've got a smile so beautiful, some angel child, Miss Beautiful You. You're just the right age, stay out at night age. You've got the gold that fellows go for. I'll be your king, you're wonderful, give you a ring. That's wonderful, you're everything. muziek word je vrolijk van natuurlijk. En dat kan je ook zeggen van de muziek van... Eh, eh, even kijken hoe die ook alweer heet. Uh, even kijken waar ik hem neergezet heb. Oh ja, ik zie wel. Gordon Goodwin. Dat is natuurlijk ook een muziek waar je echt vrolijk van wordt. De big band. de, ja, Gordon Goodwin's Little Fat Band... van de cd An Exclusive Man, cd 2016, het nummertje Walking. Ja, dit is toch ook klas hoor. toch even afbreken, want eh, hij gaat versnellen. Ik weet niet wat er aan de hand is. En eh, het is altijd een snelle vogel, die eh, Gordon Goodwin. Maar dit wordt wel erg snel. neem me niet kwalijk, we gaan gewoon, gewoon wat anders opstarten. De vraag is altijd, is er een thema? En dan zeg ik, ja, er is een thema. En het themaatje is deze keer Dream a Little Dream of Me. Mooi nummertje in verschillende uitvoeringen. Eens even kijken wie de eerste... Dat is Claire Thiel, heb ik als eerste neergezet. Claire Thiel. Die gaan we proberen of dat beter klinkt dan eh, eh, Gordon. Stars shining bright above you. Night tree. Dream a little dream of me. Say night and night and kiss me. Just cd van eh, Claire Thiel. En dat is een, eh, het nummertje Dream, Little Dream of Me. En als je denkt, wie speelt dus een leuk piano? Dat is Grant Windsor. Volgens mij speelt hij piano. Producer, muzikant, arrangeur en een groot liefhebber van koffie. Nou, dat komt goed uit natuurlijk. Op de zondagochtend ben ik zelf ook. haar gaan weer de nodige bakjes door. En misschien doen jullie dat thuis ook wel. Een kopje koffie, krantje erbij, muziekje aan. Wat wil je nog meer? Maar we zijn bezig met een klein themaatje. En themaatje is Dream a Little Dream of Me. Daar heb ik er nog een van klaarstaan. Van Davina en de Vakenbonds.